Levi van Eck met het NOS Journaal. Het aantal huishoudens dat lang in armoede leeft is in 2016 verder toegenomen. Volgens het CBS hadden toen zo'n 224.000 huishoudens... al vier jaar of langer een inkomen onder de zogeheten lage inkomensgrens. Een stijging van ruim 3 ten opzichte van 2015. In de jaren ervoor daalde de armoede nog licht... De stad Groningen kent het hoogste percentage huishoudens dat langdurig onder de lage inkomensgrens zit bijna 7,5 procent. Daarna volgen Rotterdam en Amsterdam. In de gemeente Roosendaal bij Arnhem, Alphen-Kaam en Scherpenzeel is het aandeel langdurig armen het laagst. Het toezicht bij het schoolzwemmen wordt aangescherpt. Aanleiding is de dood van het Syrische meisje Salam in 2015 in Renen. Zij verdronk tijdens het vrij zwemmen na de zwemles. Later bleek dat ze niet kon zwemmen en geen Nederlands sprak. Volgens het aangepaste protocol moeten kinderen die nog niet kunnen zwemmen bij het vrijzwemmen een hesje aan, voor de herkenbaarheid. Ook moet uit afspraken duidelijker worden wanneer kinderen nog onder de verantwoordelijkheid van de schooljuf of meester vallen en wanneer die verantwoordelijkheid overgaat naar medewerkers van het zwembad. Het Groninger Gasberaad en de commissaris van de Koning zijn voorzichtig optimistisch over het debat over de afhandeling van de aardbevingsschade. Ze zijn blij dat het duidelijker is geworden welke kant minister Wiebes op wil. De minister zegt wel dat het hem niet gaat lukken om binnen twee weken een schadeprotocol op te stellen. Het gasberaad snapt dat, maar vindt wel dat er al begonnen kan worden met de afhandeling van de schade. Tennister Kiki Bertens staat voor het eerst in de derde ronde van de Australian Open. Ze versloeg de Amerikaanse Nicole Gibbs in twee sets. In de derde ronde treft Bertens een moeilijke tegenstander, de Deense Caroline Wozniacki. Dat is de nummer 2 op de wereldranglijst. Het weer, er vallen hagel- en sneeuwbuien en dat kan tot gladheid leiden, vooral in het midden en oosten.